Kees Groot met het NOS-journaal. De medewerker van een buitenschoolse opvang in De Beeld... die verdacht wordt van ontucht... heeft mogelijk meer jonge kinderen misbruikt. Het Openbaar Ministerie zegt dat sinds de informatiebijeenkomst van vorige week... verschillende ouders aangiftes en meldingen hebben gedaan. De medewerker werd opgepakt nadat twee kinderen uit een gezin... hun ouders hadden verteld dat ze seksuele handelingen moesten doen bij de begeleider. Minister Blok van Justitie gaat het Nederlanderschap van zeker één jihadist intrekken. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het zou de eerste keer zijn dat het Nederlanderschap van een jihadist wordt afgenomen. Dat kan alleen als iemand ook nog een andere nationaliteit heeft. Onlangs zijn de mogelijkheden verruimd voor de overheid om het Nederlanderschap af te nemen. Blok zegt dat hij nog een aantal dossiers heeft van jihadisten van wie hij het Nederlanderschap wil intrekken. In totaal zijn er 280 Nederlanders naar het strijdgebied afgereisd. De trainingsmissie van 100 Nederlandse militairen in Afghanistan wordt waarschijnlijk verlengd. De ministers Koenders en Hennis reageren daarmee op het besluit van president Trump om in Afghanistan te blijven. De Nederlanders leiden er politieagenten en militairen op en kunnen daar wat de ministers betreft mee doorgaan. Volgende maand wil het kabinet er een besluit over nemen. De terreurcel die de aanslag op de Ramblas in Barcelona pleegde... had eigenlijk een veel grotere aanslag willen plegen. Volgens Spaanse media heeft een van de opgepakte verdachten dat verklaard in de rechtbank. Mogelijk was de beroemde kathedraal van de Sagrada Familia het oorspronkelijke doelwit. Omdat de explosieven al bij de productie ontploften, werd het plan aangepast. De nog levende verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechtbank. Ze zouden hebben gezegd dat de imam, die bij de ontploffing om het leven kwam, de grote inspirator was van het plan. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zomers warm en zonnig. Het wordt dan 25 tot lokaal 29 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon.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 ZFM Goes Metal. En eh, we gaan niet eh, al te lang praten, want eh, we zitten hier per slot rekening voor de muziek. En de allereerste opening, ik open deze met Immortal. En het nummer is... at the heart of winter. Immortal. We gaan verder met A Monomarth. En achtereenvolgens hoort u Arch Enemy. Een van eh, de bands met, vind ik, wel een van de meest evil grunters die er bestaat. En eh, ik heb een nieuwtje. Het is een vrouw. Zo, de nekspieren zijn weer lekker los. En eh, we gaan even naar een eh, iets rustiger momentje. De band Stratovarius staat bekend als een symfonische rockband. En eh, dat is ook te horen. weergeloze zang en een geweldig nummer. Legion of the Twilight van het album Under Flaming Winter Skies live in Tampere, Finland. Se rupisee sellainen kuin Legions! Van Stradivarius gaan we naar het album Countdown to Extinction. En het nummer heet Symphony of Destruction. De band is één van de Big Four. En dan heb ik het over Megadeth. Megadeth. We gaan door met nog een oudje. En deze keer is dat Judas Priest. En achtereenvolgens hoort hij Uriah Heep. Het eerste nummer heet Painkiller. En de tweede heet Lady in Black. Flying high But she would not think of battles that reduces men to animals. So easy to begin and yet impossible to win. For she, the mother of all men, to counsel me so wisely then, feared to walk alone again and asked if she would stay. no strength in numbers. Have no such misconceptions. But when you need me, be assured I won't be far away. Having spoke, she turned away. And though I found no words to say, I stood and watched saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I'll find new heart each time I think upon that windy day. So if one day she comes to you, think deeply from her words, so I seek courage from her. Sommige luisteraars zullen misschien verbaasd zijn over dat laatste. Eh, maar een ballad hoort ook bij metal. Dus bij deze. En eh, na dit rustpuntje is het eh, weer gedaan met de powernap. We gaan verder met Bathory. A Fine Way to Die. gaan alweer naar de laatste van het eerste uur. En eh, blijf hangen uiteraard bij uw radio. Want na het nieuws en de boodschappen zijn we weer terug. En voordat u die krijgt, eerst Sepultura. Het album Nation. En het nummer heet The Ways of Faith.